Zo is in 2016 een medewerker overleden door een brand in een tank... en lekte meerdere keren gevaarlijke stoffen weg. Het is de hoogste boete ooit in zo'n zaak, zegt deze persrechter. Een geldboete moet doeltreffend zijn en afschrikwekkend. Als je door rood rijdt en je krijgt een geldboete van 5 euro, dan is dat niet afschrikwekkend. Bij bedrijven werkt dat ook zo. Een bedrijf met een eh, wereldwijde omzet van 30 miljard wordt niet afgeschrikt door een boete van, laten we zeggen, een miljoen. Duizenden Nederlandse bedrijven worden mogelijk misbruikt door criminelen. In een rapport over brievenbusfirma's staat dat er in Nederland opvallend veel adressen zijn waar meerdere bedrijven zitten. Vaak proberen criminelen op die manier illegale geldstromen verborgen te houden. Onderzoekers vonden in Nederland 380.000 verdachte situaties. Het meest extreme voorbeeld is in Muiden. Daar staan op één adres 403 verschillende bedrijven ingeschreven. In de Amerikaanse staat Alaska is nog nooit zo vroeg in het winterseizoen zoveel sneeuw gevallen. Er viel tot nu toe meer dan 2,5 meter. En dat betekent de hele dag door sneeuw schuiven, zeggen deze inwoners van Alaska. Bij jezelf en bij de buren. Five hours between us today. Yeah, so. It's a lot of snow. We're a little concerned about the next door neighbor's carport. Um, because it is a flat roof. Um, so I think she's gonna get some neighborhood help this afternoon or this evening. In de stad Anchorage kan waarschijnlijk binnenkort een nieuw record van de meeste sneeuw ooit worden vastgelegd. Dat staat nu op 3,4 meter. 3,40 meter dus. Het weer. Later vandaag gaat het in het westen regenen of motregenen. Vanavond ook op andere plekken. Vannacht droogt het op en koelt het af naar een paar graden boven nul.